Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er staat weer een nieuw vaccin op het priklijstje. Dit keer een prik die hier is ontwikkeld, het Janssen-vaccin. Minister De Jonge is blij. Ja, ontzettend trots. Ik vind dat we allemaal ontzettend trots mogen zijn in Nederland. We hebben een vierde eh, vaccin dat we aan ons wapenarsenaal kunnen toevoegen van Nederlandse bodem. Een Leids product. En het is een enorm compliment aan alle mensen bij Janssen en eh, iedereen die daarin heeft meegewerkt om tot dit eh, product te komen. Het is echt een cadeau wat we vandaag krijgen. Het duurt alleen nog eventjes voordat we het kunnen uitpakken. Zodra ook de Europese Commissie akkoord is... kan het vaccin in de hele EU worden gebruikt. Het is best een handige prik. Je hebt er maar één dosis van nodig. Nederland heeft er meer dan 11 miljoen besteld. Dus dat is genoeg voor 11 miljoen mensen. Het is de bedoeling dat vooral gezonde mensen... van tussen de 18 en 60 met het Janssen-vaccin worden ingeënt. Een agent uit Groningen die gisteravond op straat werd neergestoken... ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Twee jongens staken hem neer nadat hij ze aansprak... omdat ze nog buiten rondliepen na de avondklok. Er is nog niemand opgepakt. In Japan zijn de slachtoffers herdacht van de tsunami. Dat is vandaag precies tien jaar geleden. De tsunami was veroorzaakt door een aardbeving. Zorgde voor heel veel schade, ook bij de kerncentrale in Fukushima. Daar ontstond een kernramp. Er kwamen meer dan 18.000 mensen om het leven je hebt het vast gemerkt, het ging vandaag behoorlijk tekeer. Storm Evert raasde over ons land. Op sommige plekken waren er windstoten van 110 km per uur. In Hoorn waaide het dak van een school eraf. Iedereen zijn natuurlijk geschrokken. Dus we hebben erover gepraat in de klas met ze. En eh, gezegd dat alles weer in orde komt. En dat de situatie onder controle is. En dat ze zich ja, vooral geen zorgen hoeven te maken. Inmiddels is de storm over zijn hoogtepunt heen en giert de wind minder hard rond. Het weer, de wind is wat aan het afnemen, maar er trekken nog wel een paar stevige onweersbuien over het land. Morgen schijnt af en toe de zon, maar zijn er ook buien. Het waait nog altijd best stevig en het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland kan wat vertraging ontstaan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Er staat namelijk een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging is mogelijk tussen Schiphol en het knopende hoek.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 Maar hij staat gewoon ook in het non-stop systeem, zie ik hier. Nou, dan ga ik zo dadelijk gewoon aftaaien wat, wat, dat, wat dat gaat. Want dat was even de slot op de deur. Ehm, While My Guitar Gently Weeps van de Beatles. Ehm, eh, ja, de meeste mensen zullen het eh, wel meegekregen hebben. 11 maart, eh, het is de verjaardag van George Kooijmans. Maar het is natuurlijk ook de dag eh, dat eh, de Nederlandse zenders bij wijze van eerbetoon... omdat hij eh, ja, ongeneeslijk ziek is door ALS, wat bij hem is vastgesteld... om om kwart over vijf Raider Love te laten horen. Nou, ik zie dat Marcus van Dam gewoon zijn werk heeft gedaan. Dus ja, wat, wat let mij. Dan ga ik daar niet heel erg moeilijk over lopen doen. Ik ga zo dadelijk er nog even één tussendoor wurmen... En dan is het gewoon hier de voeten eigenlijk op het mengpaneel neerzetten. Want dat is een beetje de bedoeling eh, van, eh, van dit uur. Ik eh, kom alleen eventjes als aankondiger. En natuurlijk, die mensen denken natuurlijk van... hé, hey, ik zie iemand in de studio zitten. Ja, dat ben ik. En dat had alles daarmee te maken. Nou ja, een beetje in het teken ook van George Kooijmans is dit nummer. dus ook van iemand die de gitaar goed weet te hanteren. En dat was... Niemand minder dan onze vriend eh, eh, George Harrison. Een van de nummers die hij geschreven heeft voor de Beatles. While My Guitar Gently Weeps. Want dat is eigenlijk ook eh, het verhaal... Denk ik ook binnen de band van de Golden Earring. meer dan 60 jaar... Nou, eigenlijk is het precies 60 jaar dat de band bij elkaar is geweest. Daarna begonnen. George Kooijmans en Rinus Gerritsen hebben de band eigenlijk opgericht. En eh, dat, dat, daar is eigenlijk eh, het een en ander ontstaan. Eerst een aantal andere mensen. Frans Krassenburg heeft er onder andere deel uit van gemaakt. Jaap Egermond en ook eh, Frans, Peter de Ronde. Dat zijn een beetje de mannen van de Golden Eeuw van het eerste uur. En later kwamen dus daar ook Cesar Zuiderwijk en Barry Hay bij. En in die samenstelling hebben ze denk ik ook wel meer dan 50 jaar eigenlijk hun optredens verzorgd. Nou, ik eh, ga er eentje nog draaien tot aan het moment dat het daar is. En dat zal zo dadelijk eh, zijn na dit nummer van Fleetwood Mac met Rhiannon. dat je het eh, goed doet. Ja, dan blijkt er dus eh, achteraf al eh, het nodige gedaan te zijn. krijg kreeg een app van collega Rob Harms dat het al geregeld is. Ja, oké. Nou, ik zie wel in het systeem dat uh, Nights over Egypt van Incognito... die duurt uh, nog 4,5 minuut. Dus die wordt ergens straks wreed onderbroken. Omdat er dan ergens een, jingle komt. Plus dat dan op een gegeven moment die of Love ingestart wordt. Maar ik eh, denk, ik eh, kies dan toch even voor de wat soepelere overgang. Met, eh, met alles erop en eraan met het aan elkaar praten. Lijkt het net echt, hè? Uh, dus van Fleetwood Mac. Nou, het moment is daar. Ik denk dat nodige radiostations in Nederland nu het moment aangrijpen... om George Koymans een hart onder de riem te doen.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 Lange tijd werden ze uitgesloten vanwege bloedoverdraagbare infecties. Bloedbank Sanquin concludeert dat bloedgeven de veiligheid niet in gevaar brengt. En Wit-Rusland moet zijn inzending voor het Eurovisie Songfestival aanpassen. De inzending zou botsen met het apolitieke karakter van het Songfestival. Het gaat om het liedje Ik zal je leren van de band Golossi Zemesta. Het weer, veel wind, stevige buien. Vannacht is het droger en minder wind. Morgen opnieuw buien, wind. Dan wordt het ongeveer 9 graden. heart, that you took my life, that you took my love. some kind of boy, some kind of girl, to some kind of song around the world. You gave it to me, and I gave it away. And I wish I was back where I belong. some kind of girl, or some kind of boy.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 Here's a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave. you, but I am here for you tonight. Just a little bit more love. Just a little bit more passion. This is how it should begin.